Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Hilversum is radio- en tv-icoon Willem Duis overleden. Van 1960 tot halverwege de jaren 80 was hij een van de bekendste presentatoren van Nederland. Zijn programma Voor de Vuist Weg was een begrip. Miljoenen mensen keken naar de talkshow, waarin hij talloze bekende en minder bekende mensen ontving. Ook op de radio was Willem Duis een begrip. 35 jaar lang presenteerde hij Muziekmozaïek. Verder gaf hij commentaar bij tennisevenementen en bij Eurovisie Songfestivals en zat hij in talloze panels bij tv-spelletjes. In 1999 nam Duis na 40 jaar definitief afscheid van de radio, omdat hij te veel last had van de naweeën van een herseninfarct. Met zijn tv-werk was hij eerder al gestopt. Vorige maand was Willem Duis nog te gast in De Wereld Draait Door. De duizendste aflevering van het programma was een eerbetoon aan de radio- en televisiepersoonlijkheid. Willem Duis was 82 jaar. Rusland heeft de grenzen gesloten voor alle groenten uit de Europese Unie. Dat heeft te maken met de uitbraak van de EHEC-bacterie in Duitsland. De Unie doet te weinig om de oorzaak op te sporen, zeggen de Russen. Nederland loopt door de boycott miljoenen euro's per week mis. Radko Mladic heeft lymfeklierkanker, dat zegt zijn advocaat in een Servische krant. De oud-generaal zou twee jaar geleden chemokuren hebben ondergaan, maar in Belgrado zegt geen enkel ziekenhuis Mladic te hebben behandeld. Morgen verschijnt de oud-generaal voor het eerst voor het Joegoslavië-tribunaal. Het treinverkeer tussen Diemen en Weesp is vanmorgen een paar uur ontregeld geweest door vier ontsnapte paarden. Die waren losgebroken uit een weiland en liepen op de rails. Door de treinen achter elkaar stil te zetten vormde de politie een barrière en konden de paarden worden gevangen. Het weer, veel zon, het is 17 tot 23 graden, ook morgen veel zon en wat meer wind. Middagtemperatuur ligt dan tussen de 18 en 25 graden. Dit was het. En... Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Lange files op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Allereerst tussen Gooimeer en Blaricum 5. Tussen Laren en afrit Bunschoten 6. Tussen afrit Bunschoten en knopend Hoevelaken. Daar staat 3 kilometer file. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Gooimeer en Muiderslot 2 kilometer. De brug staat open. Op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Driebergen en Maarsbergen 3 kilometer. A15 Rotterdam-Maasvlakte. Tussen Rozenburg en afrit Berielen 2. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knopend naar Rotterdam Centrum, een 3 kilometer. En 4 kilometer op de A28, Utrecht richting Amersfoort, tussen Knoop het Rijnsweert en Afrit en Dolder.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 Hola supermercado, de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get on. Get Spanish Hola supermercado, de la bancos por aquí. Let's get Spanish. From get Get Spanish on. Get em. Claro que sí. Claro que no los jóvenes más chulos del pueblo.